uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft net vanuit het torentje afscheid genomen van Nederland. Hij hield daar een toespraak en blikte terug op de afgelopen 14 jaar. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten kwamen voorbij... zoals de toeslagenaffaire en de gaswinningsproblemen. Hij zei dat te zien als twee dingen die onder zijn leiding verkeerd zijn gegaan... en hij kwam terug op een bekende uitspraak van hem. Nederland is een gaaf land. En ik geef toe, ik heb dat misschien één of twee keer te vaak gezegd. Maar dat komt omdat ik het meen uit de grond van mijn hart. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Ik vond het een eer om jullie minister-president te mogen zijn. En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dank. Dank. Zo'n toespraak aan het torentje is best uniek. Rutte deed dat alleen twee keer tijdens de coronacrisis. Daarvoor was de laatste keer in 1973. Rutte gaat zelf naar het NAVO. Hij wordt vanaf dinsdag opgevolgd door Dick Schoof. Telecombedrijf Odido heeft last van een storing. Gebruikers in delen van Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland... hebben sinds het eind van de ochtend geen internet... Ook klanten van Ben en Simpel hebben daar last van. Orido zegt dat het nog niet duidelijk is waar de problemen door komen... en ook is niet bekend wanneer het is opgelost. Een teleurstellende race voor Max Verstappen in Oostenrijk. Hij reed lang op plek 1, vlak voor zijn goede vriend Lando Norris. Maar ja, op de baan heb je geen vrienden, zagen we ook weer bij Viaplay. Gaat hier een vriendschap kapot? Een vriendschap op de baan. Want in één keer kan ook Norris meedoen om de knikkers. Norris komt er weer aan. Er is nog meer verkeer op komst. Norris via de buitenkant. Verstappen gaat een oh, keer... Oh, ja. Oh, oh Verstappen oh. is lek. Verstappen is lek. Ja linksachter. hoor, linksachter. Wegoverwinning. Wegoverwinning. De voorvleugel van Norris is volgens mij kapot. Ja, hier gaat die vriendschap kapot. Ja, Verstappen werd daardoor vijfde. Norris laatste. En maar twee vechten om een been.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 Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen jou. Je bent zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. vond mijn twijfel van ons geluk.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 She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business. I was all tied up. Told the girl I was late. I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.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 Wie gelooft er nog in sprookjes? Wie gelooft er nog in mij? En wie durft er nog te dromen? ogen wel tussen jij. Wie gelooft er nog in sprookjes? Wie gelooft er nog in mij? En wie durft er nog te dromen?